uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het bestand tussen Israël en Hamas lijkt stand te houden. Sinds de gevechtspauze om 7 uur vanochtend van kracht werd... zijn er geen incidenten meer gemeld. Veel Gazanen grijpen de gevechtspauze aan om terug te keren naar huis... en eventuele schade op te nemen. Israël heeft alle troepen teruggetrokken. Het driedaagse bestand waarmee ook Hamas heeft ingestemd... kwam tot stand na bemiddeling door Egypte. De officier van justitie op Curaçao heeft levenslang geëist tegen een man die verdacht wordt van de moord op politicus Helmin Wiels. Volgens justitie is de verdachte een huurmoordenaar die nog twee andere moorden heeft gepleegd. Onduidelijk is nog wie de opdracht gaf voor de moord op de populaire Wiels. De internationale experts die in Oost-Oekraïne zoeken naar slachtoffers van vlucht MH17 zijn klaar voor vandaag. De experts hebben in hetzelfde gebied gezocht als gisteren. Toen liepen de werkzaamheden vertraging op vanwege de gevechten in het gebied. De onderzoekers konden het rampgebied vandaag zonder problemen bereiken. Een man in een Afghaans militair tenue heeft op een basis in Kabul het vuur geopend op buitenlandse militairen. Daarbij is een Amerikaanse generaal om het leven gekomen. Een Duitse generaal is zwaar gewond geraakt. Het Afghaanse ministerie van Defensie onderzoekt of de schutter bij de strijdkrachten hoorde of dat hij zich als militair had verkleed. De grootste bosbranden in de Zweedse geschiedenis hebben voor het eerst een mensenleven geëist. Volgens de politie gaat het om een man van 30. De branden woeden op 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Tot nu toe is zo'n 150 vierkante kilometer bos verloren gegaan. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer duizend mensen geëvacueerd. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het weer vanavond en vannacht eerst helder, later vanuit het westen bewolking en morgen volgen daaruit buien. In het oosten blijft het dan nog lang droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 2 kilometer bij Eembrugge. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Knoopend Amstel en Oud-Zuid ook 2 kilometer. En op de A12 richting Den Haag op de parallelrijbaan bij Nieuwegein staat 3 kilometer na een ongeluk. En er is één reis ook dicht. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en Klopend Kleinpolderplein 7 kilometer. En op de A16 richting Rotterdam staat 5 kilometer voor Klopend plein. Dat komt door een ongeluk op de A20 bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staan in beide richtingen files met een lengte van 6 kilometer. Richting Gouda is één reis ook dicht. Verkeer vanuit Van Hoek van Holland kan het beste omrijden via de Benelux-tunnel en Rotterdam-Zuid. En verkeer vanuit Den Haag richting Rotterdam kan beter de borden Utrecht volgen. Rij over A12 moet je wel keren bij Gouda kun je vervolgens over de A20 weer richting Rotterdam rijden.